12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland dreigt zijn hoge welvaartsniveau te verliezen... doordat de arbeidsmarkt te veel drijft op flexwerkers. Dat zegt een commissie die onderzoek deed in opdracht van het kabinet. Flexwerkers durven weinig te investeren in hun opleiding en toekomst... en doordat die arbeidskrachten snel weer vertrekken... investeren werkgevers niet genoeg in de scholing van hun personeel. Nederland kan zonder die kennis internationaal niet meekomen. Volgens de commissie moeten werkgevers worden gestimuleerd... om meer mensen in vaste dienst te nemen. De veroordeelde man in Rosmalen, die gisteren weigerde zich over te geven aan de politie, is overleden. De 27-jarige Joey Day was eerder op de dag in hoger beroep tot 15 jaar zelf veroordeeld voor de moord op zijn oom. Toen de politie hem wilde oppakken, verschanste hij zich in zijn huis. Hij zou daarbij ook hebben geschoten. Volgens de politie had D. zichzelf ernstig verwond. De voorstelling Lazarus met het werk van David Bowie... is de grote winnaar bij de Musical Awards... die vanavond werden uitgereikt in Amsterdam. Regisseur Ivo van Hoven kreeg de award voor beste regie. Ook won Lazarus de Musical Award voor beste grote productie... beste vormgeving en voor beste mannelijke hoofdrol. Pieter Embrechts. De publieksprijs ging naar Anastasia en Soldaat van Oranje kreeg een speciale unieke prestatieprijs... omdat die musical al negen jaar loopt. En dan voetbal. Ajax is door naar de kwartfinales van de bekercompetitie. In de Johan Cruijff Arena wonnen de Amsterdammers met 7-0 van tweede divisieclub Spakenburg. Vitesse is ook door. De Arnhemmers wonnen in Almelo met 2-0 van Heracles. Heerenveen speelt op dit moment tegen Willem II. Die wedstrijd is verlengd. De stand in Friesland is 2-2. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt. Op sommige plekken hangt er nevel of mist. Ook kan het hier en daar wat miseren.